De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN maakt zich zorgen over hun lot, omdat ze worden vastgehouden door militante groeperingen. Ook zijn er berichten dat gevangenen worden gemarteld. De overgangsregering zou geen macht hebben over de militanten. De VN pleit er daarom voor dat de leiding van de gevangenissen door de voormalige opstandeling wordt overgedragen aan het ministerie van Justitie. De overgangsautoriteiten in Libië hebben de macht grotendeels in handen, maar de VN waarschuwt voor opleid geweld van militanten. Begin deze week kwamen vier mensen om toen militanten de macht probeerden te grijpen in de stad Beni Walid. Het ledental van het CDA is het afgelopen jaar gedaald met ruim 4600. Volgens voorlopige cijfers heeft de partij ruim 61.000 leden. De daling werd voor een derde deel veroorzaakt door het overlijden van leden. 880 mensen zeiden hun lidmaatschap op omdat ze zich niet konden vinden in de nieuwe koers van de partij. De partij kreeg er vorig jaar 1100 nieuwe leden bij. Kort na het congres van afgelopen zaterdag, waarin het CDA een nieuwe koers bepaalde, kreeg de partij 50 nieuwe aanmeldingen. Het CDA is van oudsher de grootste partij in Nederland qua ledenaantal. In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een jongetje van vier zakjes marihuana op school uitgedeeld. Hij haalde de zakjes tevoorschijn tijdens de pauze en wilde zijn klasgenoten tracteren. De directeur van de school in Meriden zegt dat de kleuter geen idee had van wat er in de zakjes zat. Volgens de politie waren de zakjes waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop. De politie denkt dat...